Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk zal in september de Palestijnse staat erkennen... tenzij de Israëlische regering maatregelen neemt om een eind te maken aan de situatie in Gaza, zei premier Starmer. Londen eist ook een staakt het vuren en wil verder dat Israël duidelijk maakt... dat er geen annexatie van de westelijke Jordaanhoever zal plaatsvinden. Ook moet Israël zich vastleggen op een langdurig vredesproces... dat leidt tot een twee-staten-oplossing, zegt Starmer. Nederland wil maatregelen van de EU tegen Israël. Demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken zegt dat hij gaat pleiten voor het opschorten van handelsafspraken in het EU-Israël-associatieakkoord. Veldkamp ontbood de Israëlische ambassadeur naar aanleiding van de verslechterende situatie in Gaza. In Israël moest de Nederlandse ambassadeur op het matje komen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zei het te betreuren... dat Nederland ervoor kiest om een langdurige vriendschap met Israël... in te ruilen voor openlijke vijandschap. De Tweede Kamer komt toch terug van reces om te debatteren over de situatie in Gaza. Een meerderheid steunde een voorstel van de SP. Aanleiding is de verslechterende humanitaire situatie in Gaza... waar volgens de VN steeds meer mensen sterven van de honger. Het debat is waarschijnlijk volgende week. Gisteren liet het kabinet weten maatregelen te nemen tegen Israël. Zo mogen twee extremistische Israëlische ministers Nederland niet in. Wordt de wapenexport naar Israël beperkt en wordt de Israëlische ambassadeur ontboden. Dat is dus vandaag gebeurd. Het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het zo'n 13 graden. Morgen flink wat zon, misschien een enkele bui. En 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 volver a cortarla. Yo la Los Lobos brengt dankzij La Feria de la Flores en Sabor Ami songs die eer tonen aan het Mexicaanse muzikale erfgoed. Hun uitvoeringen zijn doordrenkt van respect voor de traditionele teksten en melodieën, maar weerspiegelen ook de unieke mix van Chicano-cultuur, die typerend is voor hun werk. tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte conversar, tanta vida yo te di, que por fuerzas llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Todo lo bueno, soy tan pobre. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, y en la boca llevarás sabor a mí. is het favoriete album van de maand. Een crossover track met Zuid-Texaanse flair, waarin country en Latijnse invloeden samenkomen. De song zet een uitgesproken en grensverleggende toon. Het refereert aan William Beckman's roots en aan mentale grenzen zoals de liefde die iemand borderline crazy kan maken. smoke cold Pacifico beer That's all I've known since she left me The bartenders know when I walk in here I'd stay forever if they'd let me Wasting my money, spending all my time Going halfway half of me could let her go. I don't even care right now, so what does that make me? Borderline crazy down in Mexico. My phone don't work, good thing it don't. Cause I'm drunk and don't need to call her that she wouldn't even care if I had the nerve. So why would I even bother when I'm south of the Rio Grande, lost in some nowhere town, trying to stay so high I don't ever come down. Half of me wants her back, half of me could let her go. I don't even care right now, so what does that mean? crazy down in Mexico. I'm Done, Games That You Play is een moderne, persoonlijke en krachtige single van Amy MacDonald, waarin loslaten en persoonlijke kracht centraal staan. De song past naadloos bij de volwassen toon van haar nieuwe album en bevestigt haar status als sterke, authentieke singer-songwriter. Here I go again, running adventure in the rain I can't find my way Through this concrete mess I made No one seems to care at all They look right through you As if they knew you before But it don't matter You're not that person no more And here I go again Through the darkest place I know but I've seen it all. gezien als het officiële debuut van de gelijknamige singer-songwriter. Wat het ook is, het blaast ons omver. De singer-songwriter is dan ook geen groentje en tikt makkelijk de 150 optredens per jaar aan. Doves en Pine Boxes. place to stay. Got no room to take the devil's deal. I sold my soul to Sally Mae. home like a Gonna leave, gonna find a road that fits me One I haven't seen before Gonna drive emotion Cause that's what broken hearts are for Father, Father, Father, don't you grieve well, I'll be alright on the road, don't you cry for me Father, Father, Father, send your love If I don't come home in a pine box I'll fly home like a dove. myself instead. On the days I'll dream of coming home. Gonna find me distractions on the road. And I've never owned a hat that was good enough to hang. And I only knew one thing that almost made me stay. words my love, but I hope you sit and cry. Dominique en de Diamonds hebben goed geluisterd naar Emmeloes versie van deze klassieker. Zij tekenen voor de cover van de week. Canadese zangeres Jenna LeDuc werkte aan haar debuutalbum getiteld Long Time Coming, waarmee ze haar positie als opkomende ster in de country verder hoopt te versterken. God and Discipline is alvast een voorbode. such holy man, Yeah. Danny's gonna do the hit, and I'll be keeping six. In and out and down the road to the farmhouse in the sticks. Driver turned to rabbit, no loyalty with these. Seems God has no compassion for those that don't believe. is fine Sterren van toen. In deze rubriek drie zangeressen die onlangs zijn overleden. Laura Vincent was een van de eerste Canadese zangeressen waarmee ik mocht werken. Ik herinner me 1987 toen R. Harlan Smith met een fix gezelschap naar ons land kwam, waarvan Laura Vincent ook deel uitmaakte. Enkele jaren later stond ze ook op het helaas ter ziele gegaan Floralia Country Festival. Adios Mexico was een van de hits. The sky is clear over Guaymas And the desert is green from the rain Here on the beach in San Carlos I wait for the plane blood on the mountain. Sunrise fire on the bay. I want to stay. Sunset, sunrise, moon on the bay, and the stars in the sky. It breaks my heart to have to go. Adios, Mexico. The land is music and sunshine, and the old gods call me to stay. Cold. dat Connie Francis in de jaren 50 en 60 een belangrijke rol in de popmuziek speelde, weet bijna iedere oudere muziekliefhebber. Ook heeft ze een aantal country-albums gemaakt, waarop ook Hardex bij de Number terug te vinden is. Now I've got heartaches by the number, troubles by the score. i I've got heartaches by the number A love that I can't win But the day that I stop counting That's the day my the name of knock on the door I waited but you must have lost your way Now haar grootste successen met Jim Ed Brown. In 1990 ontmoette ik haar in Ben's Country Club in Haaksbergen. En dan denk ik meteen, waar blijft de tijd? Ook zij overleed vorige week. We horen haar in een song grootgemaakt door Jesse Coulter. achter ons. Nu weer naar het heden. Ik heb het al vaker geroepen. Benjamin Dakota Rogers is echt. Zijn stem is rauw, roept emotie op en je kunt erop rekenen dat de Canadees alles geeft in zijn muziek. This All Way is de opvolger van het verrassende Paint Horse en gaat verder op dezelfde voet. Country en folk met overtuiging. Don't in de spotlight. Bitterroot Bitter Road Lake is geïnspireerd op een waar gebeurd misdaaddrama uit 1982, waarin een Canadees stel per huurvliegtuig vlucht en crasht in Little Bitterroot Lake in de staat Montana. De man laat zijn vriendin achter. De groep beschrijft het als een duister liefdesverhaal over dromen die omslaan in rampspoed en het verlangen naar een betere afloop. deal. still want. You know they Kees Oates debuteert met het album Last Missouri Exit. Een collectie verhalende Americana liedjes vol karakter en persoonlijke reflectie. In een bungalow is een lichte, dromerige song die de warmte en nostalgie van een veilig toevluchtsoord bezingt. Crossroads. Kees de Haan. Party's Over is een folk-popnummer waarin de kenmerkende harmonieën van de Australische band Little Quirks centraal staan. De song heeft een opbouw die begint met akoestische gitaren en mandoline, ondersteund door energieke percussie.